Jobboot met het NOS Journaal. De twee levenslang. Dat had het OM ook geëist. De twee schoten in december 2012 in een woonwijk twee mensen in een auto dood. Degene op wie ze het hadden gemunt zat ook in de auto, maar wist te ontkomen. Bij de liquidatie in Amsterdam werd veel geweld gebruikt. Ook twee motoragenten werden onder vuur genomen, maar raakten niet gewond. Beide daders gaan in hoger beroep. Het noodlijdende Ballas Nedam wordt in de toekomst een kleiner bouwbedrijf. Dat zegt topman van de Noorda. De omslag betekent volgens hem dat er werknemers weg moeten. Gisteravond werd bekend dat het bedrijf vorig jaar ruim 100 miljoen euro verlies heeft geleden. Dat kwam vooral doordat grote projecten aan de A2 en de A15 veel duurder uitvielen dan gepland. De topman van Ballas Nedam zegt dat het bedrijf te veel hooi op de vork heeft genomen. Het kan nog wel even duren voordat alle vermiste Nederlanders in Nepal worden gevonden. Het is niet voor iedereen mogelijk om zich direct bij het consulaat te melden, zeggen NOS-verslaggevers in het land. Tijdens de aardbeving waren er in Nepal 800 Nederlanders. Van zo'n 200 is nog niet bekend waar ze zijn. Volgens de ambassadeur die in het gebied is, wordt de lijst met namen voortdurend nageplozen en gecorrigeerd. Vandaag zamelt Nederland geld in voor Nepal. Op Giro 555 stond de teller vanochtend op 3,3 miljoen euro. Over een uur wordt de nieuwe tussenstand bekendgemaakt. Het aantal stakingsdagen was vorig jaar relatief laag, dat meldt het CBS. Er waren 25 stakingen en 41.000 stakingsdagen. Het gemiddelde in deze eeuw ligt met 63.000 anderhalf keer zo hoog. Meer dan de helft van het aantal stakingsdagen kwam voor rekening van de stakingen van schoonmakers bij de NS. Bij 11 van de 25 stakingen werd het werk neergelegd vanwege reorganisaties. In 9 gevallen was er een conflict over de CAO. Het weer geregeld zon, maar vooral in het zuiden bewolkt. Het blijft wel droog. Het wordt 10 tot 13 graden. Ook morgen zonnig en iets hogere temperaturen. Zondag nog wat warmer. Wel kans op regen. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat voor knooppunt Berg 6 kilometer file. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor bommel 4 kilometer. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Velsen 3 kilometer.